Eerder deze maand sloot de VS 19 ambassades in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... vanwege een dreiging van Al-Qaeda. Anderhalve week geleden gingen bijna alle ambassades weer open... maar die in Jemen bleef dicht... Inmiddels is het volgens de VS veilig genoeg om op beperkte schaal weer taken uit te voeren. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen gaat deze week weer open. De Franse regering stuurt politieversterking naar Marseille. Ruim 20 extra rechercheurs en 130 oproerpolitieagenten... moeten een einde maken aan de vele liquidaties in de havenstad. Maandag was de dertiende liquidatie van dit jaar in Marseille. Vorig jaar waren er 24 afrekeningen, vooral in het drugsmilieu. Volgens de Franse premier Ayrault is er jarenlang te weinig gedaan tegen de moorden. Het imago van de stad heeft zwaar te lijden onder het geweld. Marseille is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa, maar het aantal bezoekers valt tegen. Kardinaal Jozef Ratzinger zegt dat hij op verzoek van God is teruggetreden als paus. Dat zegt de Duitser in een interview met het katholieke persbureau Zenit... Volgens hem ging het om een mystieke ervaring waarin God hem zei dat hij moest terugtreden. In februari maakte de 85-jarige Ratzinger bekend dat gezondheidsredenen de aanleiding voor zijn aftreding waren. Verder roemt de emeritus paus in het interview het charisma van zijn Argentijnse opvolger, paus Franciscus. In de voorronde van de Champions League heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. maar Tafs maakte voor PSV in de tweede helft de gelijkmaker. Volgende week woensdag is in Milaan de return. Het weer, plaatselijk nevel of een mistbank. Overdag zonnige periode, maar er trekken ook sluierwolken over het land.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 with your hearts on. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. that wheel in space while there's time.